Maar de gesprekken erover zijn voor zover bekend nog niet begonnen bestand waarbij Qatar, Egypte, Turkije en de VS hebben bemiddeld ging op 10 oktober in. In de tweede fase moet Israël zich terugtrekken uit een deel van Gaza... en moet er een vredesmacht komen om toe te zien op het bestand. In een verklaring van Hamas die vanavond via persbureau AP naar buiten kwam... zegt een politiek kopstuk dat Hamas pas wapens inlevert... als de Israëlische bezetting voorbij is. Ten zuiden van het Griekse eiland Kreta is een migrantenboot gekapseist. Daarbij zijn 18 mensen om het leven gekomen, melden de Griekse autoriteiten. De kustwacht trof de lichamen aan in een halfgezonken opblaasboot. Twee opvarenden waren nog in leven en zijn naar Kreta overgebracht. Het was de afgelopen dagen zeer slecht weer in het gebied. Waar de boot vandaan kwam is nog onbekend. De Nederlandse handbalvrouwen hebben zich op het WK verzekerd van de kwartfinales. In Rotterdam werd Polen verslagen met 33-22. Maandagavond speelt Oranje nog tegen regerend wereldkampioen Frankrijk om de groepswinst. In de kwartfinales staan de vrouwen tegenover Denemarken of Hongarije. Het Nederlands elftal speelt alle groepswedstrijden op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman had liever in Mexico gespeeld... maar de FIFA heeft dus anders besloten. De eerste wedstrijd is op 14 juni in Dallas tegen Japan. Daarna volgt een duel met de winnaar van de Europese play-offs in Houston... en het derde groepsduel met Tunesië is in Kansas City. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en buien... maar in de loop van de nacht klaart het vanuit het zuidwesten op bij een graad of 8...